In totaal zijn 10 mensen opgepakt, hoofdzakelijk Satudara-leden. Bij de inval in het clubhuis in Zundert werd groot materieel ingezet, onder meer een helikopter en een panzerwagen. De politieactie was volgens het OM alleen gericht tegen leden van Satudara, niet tegen de club zelf. Het Openbaar Ministerie bekijkt of de pedofiele vereniging Martijn alsnog verboden kan worden. De veroordeling van de voorzitter van Martijn lijkt daartoe meer kansen te hebben. Hij kreeg de afgelopen dag drie jaar cel, waarvan een half jaar verwaardelijk, omdat hij grote hoeveelheden kinderporno in zijn bezit had. Volgens een Europees verdrag kan een vereniging worden verboden als een leidinggevende wordt veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De Engelse schrijver Julian Barnes heeft de Man Booker Prize gewonnen met zijn boek The Sense of an Ending. De auteur werd al drie keer eerder genomineerd voor de prijs, maar dit jaar won hij hem voor het eerst. Het boek is erg kort, maar volgens de juryleden toch erg goed leesbaar. De hoofdpersoon van het verhaal is een gewone man die niet kan bouwen op zijn eigen herinneringen. De Booker Prize is de belangrijkste prijs in de Engelstalige literatuur. Ajax heeft zijn eerste overwinning in de Champions League geboekt. In Kroatië werd het tegen Dynamo Zagreb 2-0. Kort na rust maakte Boerrichter de openingstreffer. In de slotfase zorgde Eriksen voor de 2-0. Door de zege komt Ajax op vier punten uit drie wedstrijden. Daarmee staan de Amsterdammers gedeeld tweede met de Olympique Lyon. De Fransen verloren met 4-0 bij koploper Real Madrid. Het weer. Vannacht aan de kust enkele buien, landinwaarts overwegend droog. Het koelt in binnenland af naar 5 graden. Morgen weer veel wind en buien bij een graad of 11.